Mijn collega Nando vroeg het bedrijf om een reactie op die brief. Het bedrijf stuurde een automatisch antwoord terug. Een emotie van een rol. Dit is een standaardreactie die het bedrijf al enkele maanden stuurt... als journalisten vragen aan het bedrijf stellen. Een Franse minister gaat nog verder dan Bergkamp. Die wil dat Twitter verboden wordt, omdat het platform zich ook niet aan de Europese regels over nepnieuws houdt. FC Twente onderzoekt of er afgelopen zondag racistische dingen zijn geroepen naar Ajax-spits Brian Brobby. Zijn teamgenoot Steven Berghuis maakte na afloop van de wedstrijd een slaande beweging naar een fan, omdat die Brobby zou hebben uitgescholden. Twente onderzoekt camerabeelden en laat weten of daar iets uitkomt. Zeven mensen in Duitsland zijn opgepakt bij een grote politieactie tegen IS. Ze zouden hebben geholpen bij het inzamelen van geld voor de terreurgroep, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Om dat geld dan vervolgens ook in te kunnen zamelen, eh, zijn mensen nodig met een, met een bankrekening bijvoorbeeld. Die dat kunnen inzamelen en door kunnen eh, overmaken. En dat is waar deze zeven mensen van vandaag van worden verdacht. Dat ze dus tussenpersonen zijn met rekeningen die dat geld zo hebben ingezameld en doorgezet. In totaal zouden op die manier zo'n 65.000 euro zijn opgehaald. En door een maagverkleining word je niet alleen slanker, ook je hersenen worden er een stuk fitter van. Onderzoekers volgden patiënten voor en na de operatie... en zagen dat mensen na een maagverkleining opvallend goed scoorden... op verschillende tests voor het brein. Deze mensen die, ehm, krijgen een, echt een verbetering in aandacht en geheugen. Eh, ze zijn dus meer alert en ze kunnen eh, zich beter concentreren. Komt niet per se door die maagverkleining, maar gewoon door het afvallen. Daardoor wordt de doorbloeding van je hersenen beter en kun je dus beter nadenken. Het weer, veel zon en op het noorden na wordt het overal minstens 20 graden.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 Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't let me down. your lover again. Well, let me squeeze you as tight as I can. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't let me down. take it to the movie show. Well, let me kiss you before I go. Well, there goes my heart again.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 daar begonnen met Fats Domino, There Goes My Heart Again. Gevolgd door een Nederlandstalige De Dijk, Ik Kan Het Niet Alleen. En we gaan door met Creedence Clearwater Revival, Who Stopped The Rain. Zandvoort heeft een popkoor. De beatpopzingers. En dit fantastische koor bestaat dit jaar 20 jaar. En dat vieren ze met een jubileumconcert op zaterdag 16 september. In Theater De Krocht. Nadere bijzonderheden volgen nog, maar schrijf deze datum alvast in uw agenda. Graag tot 16 september. gaat vandaag over een grootheid. En wel Tina Turner. Artiestennaam Anne May was geboren een Amerikaanse zangeres en actrice. In 2013 nam ze de Zwitserse nationaliteit aan en gaf de Amerikaanse op. Ze stond bekend als de Queen of Rock and Roll. In de jaren 60 en 70 werd ze met haar toenmalige echtgenoot Ike Turner wereldberoemd als het duo Ike en Tina Turner. In de jaren 80 bracht ze door met een uiterst succesvolle solocarrière. De zangeres is met 200 miljoen verkochte platen... de best verkopende vrouwelijke rockartiest... en verkocht de meeste concerttickers van alle soloartiesten ter wereld. Turner stond bekend om haar krachtige stemgeluid en haar energieke optreden.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 naar het luisterradiostation radiostation van Nederland. Op het circuit van Zandvoort werd in 1952 tot 1985 de Nederlandse Grand Prix gehouden als onderdeel van het wereldkampioenschap Formule 1. Enkele opmerkelijke Formule 1-coureurs die in Zandvoort hebben gewonnen zijn onder andere Alberto Ascari, Jim Clark, Jackie Stewart en Nicky Lauda het circuit, heeft ook andere autosportevenementen georganiseerd, zoals de Dutch Grand Prix. De tentoonstelling in het Zandvoort Museum zal gaan over de Formule 3. Een type racewagen met open wielen die worden gebruikt in verschillende motorsportkampioenschappen voor junioren, waaronder de FIA Formule 3 kampioenschap. Deze auto's zijn ontworpen om drie jonge coureurs de kans te geven hun vaardigheden aan te scherpen en hun talent te laten zien in een zeer competitieve omgeving.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 week. Bert Kemfer, geboren als Bertolt Kemfer in 1923 en helaas overleden in 1980... was een Duitse componist, arrangeur en bepengleider. Bert Kemfer behoorde samen met Horst Wende, zijn ontdekker... Max Gregor en James Last tot de succesrijkste Duitse orkestleiders van na de Tweede Wereldoorlog en in de veelal Amerikaanse nightclubs. Gedurende een korte periode trad hij op onder pseudoniem Bob Parker. Hier is het orkest met Burt Vervet, Red Roses for a Blue Lady. zoekt een baliemedewerker. In de blauwe tram. Op maandagochtend van 9 tot 1 uur. Voor wie zou dat kunnen zijn als je handig bent met de computer... en je hand niet omdraait voor administratieve klusjes? Bij interesse stuur een mailtje naar Nathalie Lindeboom... via n.lindeboom.plus.zandvoort.nl of bel met het volgende telefoonnummer 3040 700. 3040 700. En dan kiest u keuze nummer 1. De volgende, Piet Veerman, Sailing Home. we're going to be free Down below The cruising motion To defy The violence of the sea Feeling be days than life. Feeling young and free and strong. People is een Amerikaanse discogroep die vooral in de late jaren 70 en de 20e eeuw succesvol was. De groep is genoemd naar Greenwich Village, een uitgrote uitgaansbuurt voor homo's in New York, waar de groepsleden vaak kwamen. Hun grootste hit worden nog vaak gehoord als feestmuziek. Hier hun grootste hit uit 1978, YMCA. The sound of the 70s. place you can go. I said someone came up to me and said, Young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can stop you back." Thank you. Optimaal. ZFM. Many a tear has to fall But it's all in the game All in the wonderful game that we know as love. You have words with him, and your future's looking dim. But these things your heart can write above Once in a while he won't call mm, But it's all in the game Soon he'll be there at your side With a sweet kiss your lips and caress your waiting fingertips and your heart will fly sweet. Kleuren wereldwijd. Reis mee tijdens deze lezing langs alle kleuren van de regenboog... en hun verschillende betekenissen in de kunst en cultuur van verschillende volkeren. De deelname is 10 euro. Graaf moet u wel even van tevoren aanmelden via de balie of de website.